Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Een werd neergeschoten is vannacht aan zijn verwondingen overleden. De politie wilde de man oppakken omdat hij werd verdacht van het neersteken van twee mensen in een café eerder deze week. De man verzette zich tegen zijn arrestatie, waarna de politie hem neerschoot. Hij overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Rijksrecherche stelt een onderzoek in. In Amsterdam is het vannacht voor zover bekend rustig gebleven. In de stad vierde Ajax-fans dat hun club opnieuw landskampioen is geworden. Op het Leidseplein werd vuurwerk afgestoken en klommen fans in lantaarnpalen. Tijdens een tv-interview viel de kampioenschaal op de voeten van Ajax-ziet Jan Vertongen, maar de schaal liep dit keer geen deuk op. Vanavond wordt Ajax gehuldigd op een terrein naast de arena. De jongen uit Zon en Breugel, die vorige week werd ontvoerd in Maleisië, is terecht. Dat heeft zijn vader gemeld op Twitter. De 12-jarige Nayati Moetliar werd vrijdag in Kuala Lumpur ontvoerd. Het gezin Moetliar woont al meer dan 10 jaar in Zon en Breugel, maar verblijft tijdelijk in Maleisië vanwege het werk van de vader. Over de omstandigheden van Nayatis vrijlating is nog niets bekend. Verschillende delen van het land hebben last gehad van zware regenval. Onder meer in Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam liepen kelders onder. Volgens de brandweer is het ergste noodweer achter de rug. Kan de riolering het overtollige water zelf opvangen. Ook in Brabant was er wateroverlast en bovendien waren er meldingen van blikseminslagen. In Waalre was op sommige plaatsen de stroom uitgevallen. Het Schilderij De Schreeuw van kunstschilder Edward Munch heeft op een veiling een recordbedrag van 120 miljoen dollar opgebracht. Het schilderij werd geveild bij Sotheby's in New York. Nooit eerder bracht een veilingstuk zoveel op. Wie de nieuwe eigenaar is van het kunstwerk is niet bekendgemaakt. Op de schreeuw is een mensfiguur te zien op een brug onder een rode lucht die angst en pijn moet illustreren. Het weer, plaatselijk mist, overdag veel bewolking en kans op buien. Het wordt 13 tot 18 graden. Dit was het NO. E. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Er wordt op snelheid gecontroleerd op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag en op de A35 tussen Wierden en de Duitse grens.